12 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De verkoop van elektrische auto's is sterk gedaald. In Nederland werden de afgelopen half jaar ruim 4.500 van dit soort nieuwe auto's verkocht. In dezelfde periode vorig jaar waren het er meer dan 13.000. Het gaat om volledig elektrische auto's en om hybride wagens. Opvallend is dat in de Europese Unie de verkoop juist toeneemt. Dat de verkoop in Nederland daalt, wijt de Nederlandse Rijvereniging aan het verdwijnen van de fiscale voordelen. Sinds 1 januari moeten voor sommige modellen meer bijtelling worden betaald. Autofabrikant Tesla onderzoekt een autoongeluk tussen Hilversum en Baren... waarbij vanochtend vroeg een man om het leven is gekomen. Het slachtoffer zat in een Tesla en is vermoedelijk met hoge snelheid tegen een boom gereden. Of de man de autopilot-functie had ingeschakeld is niet duidelijk. Een medewerker van Tesla heeft de brandweer geholpen met het bergen van het slachtoffer. Omdat er nog een accu in het wrak van de Tesla zat, was er een gevaar voor elektrocutie. In Oost-Nederland neemt het aantal illegale sekswerkers toe, zegt de politie. In een half jaar tijd trof de politie bij controles 79 vrouwen aan die geen vergunning hadden. In vier gevallen vermoedt de politie dat het om mensenhandel gaat. Er zijn waarschijnlijk meer illegale sekswerkers in Oost-Nederland omdat er minder legale bordelen zijn. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven zijn bij Borren enkele voertuigen op elkaar gereden. Volgens de politie is er in elk geval een gewonde. Ooggetuigen spreken van een ravage met meer slachtoffers. De weg is in noordelijke richting afgesloten. Het ongeluk gebeurde vlak na 10 uur vanochtend. Eerst zouden een personenauto en een camper op elkaar zijn gebotst. Daarna zou een achteropkomende vrachtwagen over beide voertuigen heen zijn gereden. En dan het weer zonnig met zo nu en dan wel wat sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden met weinig wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort en Soest 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 4 kilometer door een autobrand. Ook daar is een rijstrook dicht. Verder is de N415 eh, Hilversum-Baren in beide richtingen dicht tussen Lage Vuurse en Baren door een ongeluk.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 Oh, wake up, everybody. body. I will still up above who took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Why not, they pay paradise to put up a parking lot.